11 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Oekraïne zegt een hooggeplaatste IS'er te hebben gearresteerd. Het zou gaan om een van de belangrijkste commandanten van de Islamitische Staat... Albar Shishani uit Georgië. Bij de arrestatie heeft Oekraïne hulp gekregen... van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en de Georgische politie. Albar Shishani werd opgepakt in de buurt van Kiev, vlakbij zijn huis. Hij zou vanuit Oekraïne het IS-netwerk hebben aangestuurd. Twitter gaat advertenties verbieden waarin om stemmen of campagnebijdragen wordt gevraagd. Ook advertenties van politici of politieke partijen die niet direct over politiek gaan worden door het platform geweerd. Eerder overwoog het bedrijf om alleen advertenties van kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen te weren. Maar dat vond de topman van Twitter niet eerlijk. Daarom worden nu alle politieke advertenties verboden. De maatregel gaat over een week in. Defensie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het losdraaien van wielbouten van privéauto's van defensiepersoneel. Soms wordt dat pas tijdens het rijden ontdekt. In totaal gaat het om tientallen meldingen van op vliegbasis Gilserijen en Woensdrecht, maar ook bij het marinevliegkamp in Den Helder en op de Kromhoutkazerne in Utrecht. De eerste meldingen van losse wielbouten komen al uit 2013, maar omdat het losdraaien de laatste tijd is toegenomen heeft Defensie het onderzoek uitgebreid. Montenegro doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De publieke omroep van het land gaat vijf auto's aanschaffen... en dan is er geen geld meer om ook nog een delegatie naar Rotterdam te sturen. Ook vindt de omroep deelname zonder van het geld... omdat de Montenegrijnse inzendingen vaak niet ver komen in de zangcompetitie. De omroep zegt dat deelname aan het Eurovisie Songfestival ongeveer 130.000 euro kost. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten kan in de loop van de nacht wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgen veelal bewolkt bij maximaal 8 graden. Maar door de wind is het voor het gevoel kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A27 Utrecht richting Almere is bij knooppunt Almere helemaal afgesloten door een ongeluk. Waarschijnlijk tot 1 uur vannacht. Verkeer kan omrijden bij knooppunt Eemnes via de A1 en de A6.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 It can only be. Cut your funky stuff, Dance Radio. Frank Van Leeuwen on Dance Radio. Radio. Muziek van de Richie Family. Ja, I'll do my best. Laat hier dat het goed doet. In de Classic Lijst. Ja, je weet het. Hij zit er weer aan te komen in december. En hoe die in wat voor vorm hij gaat voorbij komen... daar kan ik je nog weinig over vertellen. Er wordt nog heel erg over gebrainstormd. Dus hou het allemaal in de gaten. Binnenkort komen, dan komen er vast wel weer de promos langs. in the hands of my love Oh yes, and my love does it good Does it good When my cupboard's bare I still find something there with my love It's understood, it's everywhere with my love Oh yes in je archief, dan eh, kom je nog eens leuke platen tegen. Zo ook eh, deze plaat van eh, Legacy. De plaat heet Word Up, afkomstig uit 1982. Legacy, een groepje uit Los Angeles, bestond uit Curtis Thompson, Larry Bolden, Marcus Williams, Richard Dixon en Vanetta Thomas. Ze hebben een aantal platen uitgebracht in de, de jaren 80 en dat liep door tot nou zo'n 87. En daarvoor die eh, fijne plaat van Robin Studdard. Je moet toch maar eens op zoeken. Dat is ook een uh, artiest die eh, een paar leuke cd's heeft uitgebracht. En zeker ook een paar leuke nummers. Rustige nummers. Je hoorde My Love hier bij Van Leeuwen Late Night. En daarmee komen we op 12 voor half 12 met een, ja, ook weer een klassieker. Uit 1984. van de Egyptian Lover. De plaat heet eh, Killing It en eh, klinkt alsof hij eh, heel oud is, maar dat is hij niet. Nee. Dat is het grappige. De plaat is afkomstig uit 2015. En ja, die Egyptian Lover heeft ervoor gekozen om een... hij wilde een, zeg maar een Greatest Hits cd uitbrengen, maar ja, toch met nieuwe nummers. ja, en dan wel in de stijl van de muziek uit de jaren 80, 1984. Met al de instrumenten die hij toen die tijd eh, gebruikte, maakte hij deze cd in 2015. Ja, in die cd... Uh, die heet 1984. En op de hele cd zijn die fijne tracks te vinden die, ja, klinken alsof ze uit die tijd komen, 1984. En zo heeft hij ook nog een, eh, een andere cd uitgebracht, 1985. Ja, verzin het maar. En vervolgens deze plaats. Laurice Hudson, Feel My Love. Yo, people come and ask me. Yo, man, uh, why they call you crazy? Ain't you know what I tell them? I'm crazy because people all around me make me crazy. But if you're gonna call me anything, then call me crazy legs, baby. Have you ever been in love with a boy like me? Someone that's gentle can be. But no one ever had a chance to believe in me. They call me baby, but I'm crazy. If you want me to I am. you Nobody else but you. you. don't know, so baby, take control. You thought I was losing my mind, thought I was wasting my time. Check your heart, and did it start? What's going crazy for me, baby? Girl, continue to let me in. This is the beginning of the love we share. yeah. ZFM op 106.9 of 104.5 op de kabel. Je luistert naar Van Leeuwen Late Night, de Dance Radio. Tot 12 eh, uur vannacht. Met fijne muziek van Dr. Packer. Ja, Don't Stop heet de plaats. En daarvoor Damien Hall, Crazy About You. Later 1994, afkomstig van het album Straight to the Point toch zelf over half twaalf. Mocht je nog een bepaalde plaat willen, willen horen, dan kan hè. Dansradio.in daar kan je hem aanvragen op het forum. Dan heb je nog even de tijd voor. En vind je het goed? Dan mag het ook. gewoon een, ja, een reactie zijn. Hoef je niet speciaal een plaat aan te vragen. Nee, dat eh, hoeft niet per se. was ik een beetje aan het struinen in mijn eh, collectie eh, van de week. Kom ik deze cd tegen. Deborah Laws. Thank Special, ja. Zo'n uh, cd die, eh, ja, die gewoon lekker is. Je moet hem maar eens eh, gaan beluisteren, want er staan nog veel meer leuke nummers op. Van Leeuwen Night, 9 minuten voor 12. Ik hebben nog even de tijd om te melden dat je dit programma straks weer terug kan luisteren via Mixcloud. Via de Mixcloud-site van de Dance Radio. Dan wel via DJ Frank van Leeuwen. Mijn persoonlijke Mixcloud-site. En daar staat nog veel meer op. Ook uh, oude airchecks. Misschien vind je dat wel leuk om uh, terug te luisteren. En eh, ik ben weer druk bezig om weer wat nieuwe airchecks op te gooien. Dus hou het in de gaten. DJ Frank van Leeuwen op Mixcloud. plaat is er eentje van Avant. You are more. Be the one to leave the sign. You alone. Be the one I can't deny. If it's love, then we can't just walk away. Don't worry about the games I used to play. I was young, but I know there's no excuse for me to do what I did to you. i now for a piece of sympathy, falling down. Baby girl, come back to me. Took you for granted, didn't understand, and now I'm sure that you were more than my I'm really making my mind and trying to get it back. Cause you were more than my lover. You were more than my shorty. Oh, I was club hopping and bottle popping all around the world. damn, I really miss my girl. Who am I to tell you to just forget? It was me that did all the stupid shit. Running around without a care in the world, taking for granted that I had a beautiful girl. Talking pimpin' in the game, living the life. BBS in my chain, I'm king of the night. Breaking rules, losing all self-control, acting a fool. It was hard to let it go. Took you for granted, didn't understand, and now I'm sure. Oh, you were more than my friend, you were more than my homie. Took me some time, I really had to make up my mind and try to get it back. Cause you were more than my lover, you were more than my. Oh, I was club hopping and bottle popping all around the world. Can I really miss my girl? I'm Never meant to make you cry. You need me to treat you right. You bring the best out of me. I am Gonna give you all you need. I Done with broken promises. You deserve everything. Took you for granted, didn't understand, and I'm yours. You were more than my time I really making my mind trying to get it back Cause you more than my lover You more than my shorty Oh, I was club hopping and model popping all around the world Damn, I really miss my girl There's something in my Shell en Something in My Heart. Daarvoor natuurlijk de plaats van Afan en You Are More. En daarmee komen we toch echt wel aan het einde van deze aflevering weer van Van Leeuwen Late Night. En ja, we hadden vandaag de 64ste uitzending via Dance Radio op de vrijdagavond. Even een klein beetje. Doe er wat mee. Wat mij betreft, een fijn weekend. En eh, veel plezier bij de rest van de programmering dit weekend van Dance Radio. En voor de mensen van ZFM. Veel plezier bij de programma's die doorgeprikt worden van Dance Radio op ZFM 106.9. Een goed weekend. En ik neem afscheid van je met deze plaat die ik klaar voor je heb, eh, voor je klaar heb staan. Levert. Heel toepasselijk. Don't you think it's time? denk het Wat mij betreft graag tot volgende week. 10 uur bij Dance Radio. Tot dan. Hi. And and me for a while now. And my feelings are just so strong for you. Ooh, ooh. Baby, I'm hooked on your loving. It's a strange feeling. There's just one question I wanna ask of you.